het is dramatisch zo. Sommigen liggen hier en eh, naar nou zeggen ook soms nog 30 dagen. Dat is gewoon erg lang. Eh, dus die hopen eh, we toch gaan bieden. En ook het afvalprobleem is een, volgens mij een, een oplopend probleem hier. Dus ook daar willen we wat aan gaan doen. Het kabinet is druk op zoek naar extra opvangplekken voor asielzoekers. De baas van de veiligheidsregio wil dat er vanaf morgen geen mensen meer buiten slapen bij het aanmeldcentrum. Opnieuw zijn er in Antwerpen Nederlanders met wapens opgepakt. Deze verslaggever van de VRT vertelt wat er is gebeurd. we weten nog niet heel veel, maar afgelopen nacht heeft de politie een, eh, een auto gestopt in Berchem. Dat is in de rand van de stad Antwerpen. En in die auto zou zeker één eh, wapen gevonden zijn. Ehm, en de vijf inzitten, dat waren allemaal Nederlanders, die zijn gearresteerd. Zij worden nog verhoord om uit te zoeken wat hun plannen precies waren. En het gerecht wil voorlopig niet veel kwijt over Dinsdag werden er in Antwerpen ook al vier Nederlanders opgepakt, onder wie twee minderjarigen. Ze hadden een wapen bij zich en spullen om een brandbom mee te maken. Door de hoge prijzen komen steeds meer mensen moeilijk rond. En dat merken ze bij goudinkopers en pandhuizen. Daar krijgen ze veel meer sieraden, koptelefoons en tv's aangeboden sinds de inflatie de pan uitreist. Hart van Nederland ging langs bij een plek in Arnhem... waar je je spullen kunt inleveren in ruil voor geld. Mensen komen echt met van alles aan. Kijk, daar ligt een uh, van de kinderen. Weet je wel, die ze dan even wegbrengen voor, voor, voor 10 euro. Dat ze toch even, ja, even wat te eten hebben of een boterham kunnen halen. Mensen die hun spullen wegbrengen, kunnen die later weer terugkopen, maar dan wel met een flinke rente erbovenop. Angelo is een van hen. Hij is DJ en had tijdens corona nauwelijks shows. En nu is dus zijn spaargeld zo goed als op. Ja, ik gebruik het meer als een backup. Voor als het echt niet anders kan, kom ik even snel wat inleveren. En dan, eh, dan kan ik in ieder geval weer even boodschappen doen of, eh, of wat, wat ik nodig heb halen. Club, geldclub Niebut maakt zich zorgen. Ze zien dat steeds meer mensen in de knel komen, maar zeggen ook dat het verpanden van je spullen geen goede oplossing is. En dan nog het weer. Zonnig en tropische temperaturen tot 35 graden. Morgen een hele andere dag, dan een stuk koeler. 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen knooppunt Muidenberg en Blarikum 8 kilometer. De vertraging is een kwartier. De oorzaak een met pech, de rechterrijstrook is dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelofarensveen 11 kilometer file. Daar is het oponthoud ruim 10 minuten.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 see. Jump and your coat and wiggle your belly, daddy, look for inner disappointment. I wanna have sex on the beach. paso aquí, me borracho ahí, ya no me importa nada. Y ahora me preguntan qué vas a hacer y qué pa' dónde vas. tratando y tratando, está tratando de quebrarme corriendo y corriendo si nunca me va a alcanzar y dejando mis demonios atrás y sé que mi corazón a mi mente le va a ganar. No sé si es mi autismo, ya no sé cómo llorar. Digo adiós a mis queridos, mi mamá y mi papá. Ey, regresaré con más cariño para Tú dime a dónde.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

yellow lemon tree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 você me Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, a galera começou a dançar.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 就。学。 9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Zomerhits. lying. No, I can't deny it, but I know you can tell I'm excited.